5 uur. Dit is Dorot Megens met het NOS-journaal. Het antwoord tegen de tabaksindustrie. Het Amsterdamse ziekenhuis vraagt het OM om stappen te ondernemen. In 2016 deed advocaat Benedicte Fiek namens maatschappelijke organisaties en patiënten aangifte tegen vier grote tabaksfabrikanten. Het ziekenhuis sluit zich daarbij aan. Volgens het Antonie van Leeuwenhoek sterven er in Nederland iedere dag 55 mensen door roken en is het dweilen met de kraan open. Het verkeer moet de komende uren rekening houden met gladheid door bevriezing en winterse buien. Vooral in het noorden, oosten en zuiden kan het glad zijn. Voor de gladheid was er gisteravond op de A73 bij Nijmegen een ongeluk waarbij zo'n 10 auto's waren betrokken. Een paar mensen raakten daarbij licht gewond. Op andere plekken op de A73 waren nog twee aanrijdingen. Vanwege de gladheid waarschuwt de ANWB voor een extra drukke ochtendspits. Een buurt wordt niet onveiliger als er in de wijk een asielzoekerscentrum komt. De Volkskrant schrijft dat op basis van onderzoek door het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum. Dat onderzocht of het terecht is dat mensen bij de komst van een AZC bang zijn voor meer criminaliteit in de buurt. Maar mensen lopen volgens het WODC niet meer risico om slachtoffer te worden. Het Amerikaanse persbureau AP zegt bewijs te hebben gevonden voor zeker vijf massagraven van Rohingya in Myanmar persbureau baseert zich op video's op mobiele telefoons van gevluchte Rohingya... en gesprekken met tientallen vluchtelingen in kampen in Bangladesh. Volgens AP geven ze het beeld dat militairen de Rohingya hebben afgeslacht... en vermoed wordt dat er nog veel meer massagraven zijn. Tot nu toe zegt de regering van Myanmar dat dit soort moordpartijen niet zijn voorgekomen. Het weer de komende uren mogelijk nog een bui, soms met hagel, natte sneeuw of onweer. Minima liggen dicht bij het vriespunt en plaatselijk kan het daardoor glad zijn... Overdag eerst droog, af en toe zon. Later trekken weer winterse buien over en het wordt een graad of vijf.